Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Texel zijn vanavond drie zwemmers uit het water gehaald. Een van hen is overleden, meldt de politie. De drie waren in een sterke stroming terechtgekomen. Er werden meerdere reddingsboten, ambulances en een traumahelikopter ingezet. Eerder op de dag was er ook al een zoekactie op touw gezet... na de vondst van een lege kano. Over de identiteit van het omgekomen slachtoffer is niets bekendgemaakt. Hoe het met de andere twee gaat is ook niet duidelijk. Verslaggever Mick van Wely moet per direct weg bij de Telegraaf vanwege grensoverschrijdend gedrag. Volgens de krant heeft hij de gedragscode geschonden... doordat hij een seksueel getinte chat had met een bron. Drie jaar geleden werd Van Wely door uitgever Mediahuis op non-actief gesteld... vanwege seksueel ongewenst gedrag. Na een onderzoek mocht hij onder voorwaarden weer aan het werk. Volgens de Telegraaf heeft Van Wely zijn fout erkend. Bij de gevangenis in Vught hebben vanmiddag een paar honderd mensen gedemonstreerd. Ze willen dat ex-advocaat Arno van Kessel wordt vrijgelaten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een crimineel netwerk... maar volgens de demonstranten is dat een leugen. De actievoerders zeggen dat hij is gearresteerd omdat hij kritisch was over het vaccinatiebeleid tijdens de coronapandemie en daar een rechtszaak over heeft aangespannen. Van Kessel was verbonden aan de organisatie Artsen voor Waarheid, hij zei onder andere dat de vaccins werden ingezet als biologische wapens. Twee 18-jarige Nederlanders worden in Kroatië verdacht van het mishandelen van een andere Nederlander. Dat meldt de Kroatische politie. Het slachtoffer, ook 18 jaar, raakte daarbij zwaar gewond. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. De mishandeling was in een uitgaansgebied in de toeristische stad Poreč. De twee zouden het slachtoffer hebben aangevallen na eerdere ruzies. Het is niet duidelijk of de twee verdachten vastzitten.